Kees Groot met het NOS-journaal. Een Nederlandse vrouw die vorig jaar nog bij islamitische staat verbleef... heeft zich gemeld bij Koerdische strijders in Mosul in Noord-Irak. Ze heeft een interview gegeven aan een Koerdisch tv-station. De vrouw, Lara Hansen, heeft zich op, een, op haar, heeft zich op haar zeventiende bekeerd tot de islam. Vorig jaar september reisde ze met haar man naar het Midden-Oosten. Haar man zou haar hebben verteld dat ze op vakantie gingen. Hij bracht haar tegen haar wil naar Syrië, zegt ze. Jos van Rij weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het vonnis van de rechtbank... die hem vanmiddag veroordeelde tot 240 uur werkstraf. Hij wil eerst de uitspraak bestuderen. Na afloop van de zitting zei Van Rij dat hij teleurgesteld en opgelucht is. De opgelegde straf valt veel lager uit dan de eis van twee jaar cel. De rechtbank zegt dat er geen keihard bewijs is dat de oud-wethouder zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Het OM heeft al aangegeven wel in hoger beroep te gaan. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van het grote treinongeluk vanmorgen in Italië. In de buurt van Bari reden twee passagierstreinen frontaal op elkaar. Zeker 23 mensen kwamen om het, kwamen om het leven, er zijn tientallen gewonden. De grote vraag is hoe de twee treinen tegelijkertijd op hetzelfde spoor terecht konden komen. Het baanvak waar het ongeluk gebeurde is enkel spoor en er wordt gewerkt aan verdubbeling. Het CBR heeft sommige vragen in de theorie-examens aangepast of geschrapt. Aanleiding daarvoor zijn de berichten van RTL dat rijscholen hun leerlingen trucjes en ezelsbruggetjes aanleren, zodat ze zoveel mogelijk vragen op het examen goed zouden hebben. Veel vragen in het examen zouden te voorspelbaar zijn. Het CBR liet onderzoek doen en heeft nu 250 vragen verwijderd uit de examens of aangepast. Het weer, er trekken een paar stevige buien over het land, mogelijk met onweer, maar de meeste buien verdwijnen in de loop van de avond.